het wel met het NOS-journaal. In de Iraanse de Britse ambassade bestormd. De indringers staken de Britse vlag in brand en smeten documenten uit het raam. De bestorming was tijdens een betoging tegen het besluit van de Britse regering om de sancties tegen Iran te verscherpen. De betogers zetten een Iraanse vlag bij de ambassade en scandeerden dood aan Engeland. Twee dagen geleden nam het Iraanse parlement een wet aan die de betrekkingen met Groot-Brittannië verder terugschroeft. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik is volgens psychiaters onberekeningsvatbaar. Breivik zit vast voor de bomaanslag in de regeringswijk van Oslo en het bloedbad op het eilandje Utøya op 22 juli. Daarbij kwamen in totaal 77 mensen om het leven. Op 16 april begint de rechtszaak. Breivik kan tbs met dwangverpleging krijgen zonder gevangenisstraf. Staatssecretaris Atsma vindt dat vogels die het vliegverkeer in gevaar brengen moeten kunnen worden vergast. Hij zegt dat na aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die wil dat het aantal vogels op Schiphol wordt teruggedrongen omdat die gevaarlijk zijn voor de veiligheid. De raad onderzocht de noodlanding van een vliegtuig van Royal Air Maroc juni vorig jaar. Vlak na het opstijgen kreeg het toestel ganzen in de motor en keerde terug naar Schiphol waarbij het laag over Haarlem vloog. Door een storing kunnen klanten van ING sinds vanochtend niet internetbankieren. Volgens de bank wordt er hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren. Het is de tweede keer in korte tijd dat ING-klanten niet kunnen internetbankieren. De ING-applicatie voor mobiele telefoons en tablets doet het nog wel. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het wordt tussen 7 en 10 graden. Vanavond toenemende bewolking en af en toe regen en veel wind met kans op windstoten. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon en het blijft overwegend droog. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A12 Utrecht-Arnhem tussen Knopend Lunette en Veenendaal. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Klaverpolder en Breda.